Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal en de Palestijnen is van start gegaan. Palestijnse gevangenen worden vanuit Israëlische cellen naar grensovergangen met de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook gebracht. Daar worden ze de komende uren overgedragen. In totaal worden vandaag bijna 500 Palestijnen vrijgelaten in ruil voor de Israëlische militair Gilad Shalit. Over twee maanden worden nog eens ruim 500 Palestijnen vrijgelaten. Topman Gourjon van Air France KLM stapt op... Details over zijn terugreden zijn niet bekendgemaakt, maar het komt niet onverwacht. De maatschappij kampt met tegenvallende resultaten en Gourgeon had volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. Die krijgt nu samen met oud-KLN-topman Van Wijk tijdelijk de leiding over het bedrijf. Het Iraanse regime heeft in het geheim honderden executies uitgevoerd. Het gaat om 300 executies vorig jaar en tot nu toe 146 dit jaar. Dat staat in een tussenrapport van de mensenrechtenrapporteur van de VN. Volgens hem zijn de doodvonnissen voltrokken zonder advocaten of familieleden in te lichten. Ook de gevangenen zelf zouden niets te horen hebben gekregen over hun executie. De miljardair Richard Branson heeft in een woestijn in de Amerikaanse staat New Mexico de eerste commerciële ruimtehaven geopend. Vanaf de afgelegen raketbasis zullen over een paar jaar ruimtereizen vertrekken. De haven wordt de thuisbasis van Bransons bedrijf Virgin Galactic. Dat heeft al zo'n 430 kaartjes verkocht voor ruimtereizen van een uur of twee. In Australië is de World Solar Challenge weer verder gegaan. De race met wagens die rijden op zonne-energie was gisteren stilgelegd vanwege bosbranden, zo'n duizend kilometer ten zuiden van de stad Darwin. Alle auto's zijn gestart vanaf de plek waar ze gisteren waren gestopt. Ze moesten een tijd lang langzaam door de dichte rook rijden, doordat in de berm nog brandjes woedden.